De afgelopen dagen zijn er 40 migranten op zee aangetroffen. Volgens de Britse minister van Binnenlandse Zaken... is het een kwestie van tijd voor er doden vallen. Het kanaal is de drukste vaarroute ter wereld. Het aantal verkooppunten waar vuurwerk wordt verkocht blijft dalen. In 2014 waren het er nog zo'n 1500. Dit jaar zijn het er naar schatting 1300, zegt de Belangenvereniging van Vuurwerkverkopers. De verkopers wijten de teruglopen aan de dure sprinklerinstallaties... en de beveiligde opslagruimtes die vuurwerkhandelaars verplicht moeten hebben. Bij een aanslag in Egypte bij de piramides van Gizeh zijn drie mensen om het leven gekomen. Twee Vietnamese toeristen en een plaatselijke gids. Bij de bus waarin zij zaten ontplofte een bermbom. Van de elf gewonden zijn twee mensen er slecht aan toe. Onder de gewonden is ook de Egyptische chauffeur van de bus. In Groot-Brittannië is woedend gereageerd op het relatiegeschenk... dat tv-zender RT heeft uitgedeeld. RT, dat door de Russische overheid wordt gefinancierd... heeft van chocola exemplaren laten maken van de kathedraal van Salisbury. In die stad werden de Russische ex-spion eh, Skripal en zijn dochter vergiftigd. Een lagerhuislid uit Salisbury noemde het cadeau bizar. Albert Heijn haalt de AH-oven bladerdeeghapjes terug uit de winkels. Volgens de supermarkt kunnen ze salmonella bevatten. En dat kan gezondheidsproblemen opleveren voor kinderen, ouderen... mensen met een verzwakt afweersysteem en vrouwen die zwanger zijn, waarschuwt Albert Heijn. Het weer nog bewolkt vooral in de zuidelijke helft van het land nevelig. Het vriest vannacht niet. Overdag is het grijs, smiddags regen, in het zuidwesten waarschijnlijk droog... en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zie het. Welkom bij het tweede, wat zeg ik, het derde uur Zie het. Met de one and only DJ JK nu live in de mix. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting me now, he now. Enough of the arguments. But she sips a Coca Cola. She can't tell the difference yet. Oh, oh. She can't tell the difference yet. Oh, oh, She can't tell the difference yet. See how she looks in trouble. See how she dances and she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference. man. She can't tell the difference. Yeah. zitten er was geen naalden meer aan. Ongelooflijk heeft wat een beuken, Dennis. Wat een vuurwerk was dit, hè? helemaal te kijken hier ook. Ah, jezus. Kan ik er nog een beetje, Dennis? Nou, eh, het is net als hè? Je verleert het niet. Oh, ik dacht wat anders. <laughs> Nee, niet uit. Zie je, drie uur lang. Oh, wat een feest, wat een feest, wat een feest. wat, is het snel gegaan, hè? Ik zou zeggen... Volgende week weer? Ja, sowieso. Volgende week gewoon de oude vertrouwde See It weer. De eerste See It van 2019. Oh, wat klinkt dat ver weg, maar toch zo oh, dichtbij. Ja. Ik zeg, maak een mooie uh, oud en nieuw van. Ja. Let op je vingers. Niet te veel drinken, dan doen wij het voor jou. Ik zeg, tot volgende See It. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...